Uren met het NOS-journaal. Bij een lawine in Oostenrijk is een Nederlander omgekomen. De man van 71 was met zijn zoon en een andere Nederlander bij Fies in Tirol buiten de piste gaan skiën. Volgens de Oostenrijkse politie veroorzaakten ze een lawine. De twee anderen overleefden het, mede dankzij hun lawinepieper. Gratis juridische hulp voor mensen die dat niet kunnen betalen... bespaart de maatschappij veel geld. Dat concludeert SEO Economisch Onderzoek in een rapport. Voor elke euro die via het juridisch loket hieraan wordt besteed... krijgt de samenleving 3 tot 5 euro terug. Als mensen in een vroeg stadium juridische bijstand krijgen... leidt dat tot vermindering van stress, schulden en uitval op het werk, zeggen de onderzoekers. De Australische politie heeft in een bar in de hoofdstad Canberra vijf posters in beslag genomen... waarop de Russische president Poetin, de Israëlische premier Netanyahu... en de Amerikaanse president Trump in nazi-uniformen waren afgebeeld. De eigenaar van het café zegt dat hij een antifascisme-statement maakte... en noemt het belachelijk dat zijn zaak enkele uren werd gesloten. Australië heeft onlangs de wetgeving rondom haatzaaien aangescherpt. Dat gebeurde na de aanslagen in december op Bandy Beach in Sydney... waarbij twee door IS geïnspireerde mannen het vuur openden op een Hanukkah-viering. Hierbij kwamen 15 mensen om het leven. Acteur Tein Kuilboer is opgestapt bij de hitserie Sleepers... die te zien is op Videoland... Hij zegt op Instagram dat achter de schermen een onwerkbare situatie is gecreëerd... en heeft het onder meer over manipulatie en leugens, zonder daarbij in detail te treden. Volgens Kelboor zijn er veel grenzen over gegaan. RTL, de eigenaar van Videoland, zegt uit te willen zoeken wat er aan de hand is. In Sleeper speelt Kelboor een goede vriend van een corrupte agent... die wordt vertolkt door acteur en bedenker van de serie Robert de Hoog.